uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. In een toespraak vanuit het Witte Huis heeft de Amerikaanse president Biden een toelichting gegeven op zijn besluit om zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen. Hij zei dat niets het redden van de democratie in de weg kan staan, ook niet persoonlijke ambitie. De 81-jarige Biden zei dat het tijd is voor een nieuwe generatie... en dat bij de komende verkiezingen de democratie in Amerika op het spel staat. Hij sprak opnieuw zijn steun uit voor vicepresident Harris... als presidentskandidaat namens de Democraten. In Zeewolde in Flevoland is vannacht een paardenstal verwoest door brand. 18 paarden zijn omgekomen, twee dieren zijn gered, meldt Omroep Flevoland. De brand ontstond rond half 1, waarschijnlijk in het dak. De oorzaak is nog niet duidelijk. De brandweer heeft het pand niet kunnen redden... maar wel kunnen voorkomen dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen woonhuis en een bijgebouw. Volgens de brandweer stonden in de paardenstal bij een manege paarden van meerdere eigenaren. De oorlog in Soedan wordt gaande gehouden door wapens uit onder meer China, Rusland, Servië en Jemen. Dat zegt Amnesty International na onderzoek. De mensenrechtenorganisatie analyseerde zo'n 2000 foto's en video's van soldaten en milities op sociale media. En ook keken onderzoekers naar exportgegevens van verschillende landen. Een deel van de wapens bereikt ook de regio Darfur... waar milities worden verdacht van het plegen van oorlogsmisdaden. In Den Haag hebben honderden mensen gisteren afscheid genomen... van zangeres en actrice Wieteke van Dort. Ze overleed vorige week op 81-jarige leeftijd. Voor velen was ze bekend van haar tv-programma's... als Tante Lien en De Late Late Lien Show. Er waren zeker 700 mensen bij haar afscheid in de Kloosterkerk in Den Haag. Het weer nog. In de loop van de ochtend steeds meer bewolking. Later op de dag ook kans op regen bij 20 tot 25 graden.